Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het dodental in Israël door de aanvallen van Hamas is opgelopen naar 150, melden diverse media in Israël. Ook zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 1100 gewonden. Als gevolg van de aanval van Hamas heeft Israël het staatsenergiebedrijf opdracht gegeven... de levering van elektriciteit aan de Gazastrook stop te zetten. Verder heeft Israël aanvallen uitgevoerd op een hoog gebouw in Gazastad, de Palestine Tower... Daarin wonen volgens persbureau AP tientallen gezinnen... maar zouden er ook kantoren zitten van organisaties die banden hebben met Hamas en de islamitische jihad. Israël waarschuwde de mensen in het pand 10 minuten voor de luchtaanval. Er zijn geen gewonden gemeld, meldt AP. Hamas zegt dat het tientallen Israëlische militairen gevangen houdt in de Gazastrook. Ze zouden worden vastgehouden op veilige plaatsen en in tunnels. Eerder zei Hamas al dat de organisatie genoeg Israëliërs gevangen houdt... om alle Palestijnen in Israël vrij te krijgen. 50PLUS heeft alsnog een lijsttrekker gekozen. Gerard van Hoofd is met een nipte meerderheid gekozen. Hij kreeg 51% van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Ellen Verkoelen 48%. Het ledencongres ging vandaag digitaal verder. Vorige week werd het vroegtijdig afgebroken door interne ruzies. De vergadering moest dit weekend alsnog doorgaan... omdat maandag de deadline is voor alle partijen... voor het aanleveren van een definitieve kieslijst. En de klok die in 2012 van een begraafplaats in Boven Pekela werd gestolen... is na 11 jaar weer terecht. De klok werd toen vlak voor de 4 mei-herdenking meegenomen. Een man uit Drenthe vond de klok van 50 kilo langs de waterkant... en bracht hem terug, zegt de conservator van het Klokkengieterijmuseum tegen RTV Noord. Wie verantwoordelijk was voor de diefstal in 2012 blijft nog een raadsel. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vooral in het noorden kan nog wat regen vallen.